7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederland is erin geslaagd een extra voorraad propofol in te slaan. Propofol is een belangrijk narcosemiddel dat wordt gebruikt voor coronapatiënten... die worden beademd op de intensive care. Er dreigt een tekort. Ziekenhuizen moeten wel zuinig aan blijven doen met het middel. De Partij voor Nederland komt uit Zuid-Korea. De eerste zending kwam vanochtend aan op Schiphol. Het Verenigd Koninkrijk is voorbij de piek van de uitbraak van het coronavirus. Dat zei premier Johnson na zijn eerste kabinetsoverleg... sinds hij hersteld is van het coronavirus. Johnson zegt volgende week bekend te maken hoe het zit met de heropening van scholen... en het opstarten van de economie. De afgelopen 24 uur zijn 674 Britten aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Gisteren waren dat er nog 795. In totaal zijn bijna 30.000 Britten overleden aan corona. Daarmee is het land na de VS en Italië het zwaarst getroffen. In de Verenigde Staten hebben de afgelopen week nog eens 3,8 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat betekent dat er in zes weken tijd ruim 30 miljoen aanvragen voor een uitkering zijn gedaan, wat neerkomt op ruim 20% van de Amerikaanse beroepsbevolking. Waarschijnlijk is de werkeloosheid in het land nog veel hoger. Miljoenen aanvragen zijn nog niet in de cijfers meegeteld. Daarnaast worden ZZP'ers en mensen met een nulurencontract urencontract niet meegeteld... omdat die in de VS geen recht hebben op een uitkering. Er zat een datalek in de app van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid voor noodsituaties. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het gaat niet om NL Alert zelf, maar om een app die bedoeld is voor aanvullende informatie. NL Alert stuurt bij incidenten een pushbericht. De app is vrij nieuw en sinds begin maart door 58.000 mensen gedownload. Via de app kwamen locatiegegevens en mogelijk andere gegevens terecht bij hun externe dienst... zonder dat gebruikers daarvoor toestemming hadden gegeven. En dan het weer. Vanavond trekken pittige buien over het land... met kans op hagel en onweer. Vannacht vallen vooral in de kustgebieden buien. In het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone to walk on. Checks his back, flexes, his thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. And Jackie say, uh, oh yeah, life goes on.